Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Paus Franciscus mag het ziekenhuis in Rome morgen verlaten. Volgens een van zijn artsen heeft hij nog zeker twee maanden rust nodig om helemaal te kunnen herstellen. De 88-jarige paus lag sinds halverwege vorige maand in het ziekenhuis... vanwege ademhalingsproblemen door een longontsteking. Verschillende keren leek het erop dat de situatie van Franciscus verbeterde. Toch bleef hij ook problemen houden met zijn ademhaling. Daarom kreeg hij zuurstof toegediend en ademhalingstherapie. De M23-rebellen in de Democratische Republiek Congo trekken hun troepen terug uit de stad Walikale en omliggende gebieden in het oosten. De stad werd deze week veroverd. Volgens de rebellen is het besluit genomen met het oog op het staakt het vuren dat vorige maand van, eh, werd afgekondigd. De Congolese regering hoopt dat de stap leidt tot concrete actie. M23 trok zich de afgelopen week op het laatste moment terug uit vredesbesprekingen met de regering. Volgens mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty maakt M23 zich schuldig aan oorlogsmisdaden, moorden en verkrachtingen. Duizenden mensen zijn in Amsterdam afgekomen op de jaarlijkse betoging tegen racisme en fascisme. De organisatie spreekt van 10.000 mensen. De politie geeft geen schatting van het aantal deelnemers. De demonstranten richten zich tegen de regering. Ze zeiden onder meer dat het kabinet de democratische rechtsstaat, fundamentele vrijheden en mensenrechten bedreigt. Het protest wordt elk jaar over de hele wereld gehouden in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De voorjaarsklassieker Milaan-San Remo is gewonnen door Mathieu van der Poel. In de eindsprint versloeg hij de Italiaan Ganna en de Sloveen Pogacar. Het is de tweede keer dat Van der Poel Milaan-San Remo wint. En eerder vandaag was er ook al Nederlands succes.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 Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? No. Things will change. No. Things will going away.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 did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving It's been kicked a hundred thousand times.